Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De NAVO stuurt meer wapens naar Oekraïne. Er gaan antitankwapens en drones die kant op... zodat Oekraïne zich beter kan beschermen. Maar dat is niet waar de Oekraïense president Zelensky om had gevraagd. Hij vroeg om straaljagers en tanks, zegt correspondent Sander van Hoorn. Ja, het zal eh, voor hem teleurstellend zijn, denk ik. Maar de NAVO is eh, vandaag ook weer heel duidelijk... we willen niet in conflict met Rusland... want een uitgebreidere oorlog, een grotere oorlog in Europa... is uiteindelijk veel gevaarlijker. Dat is de analyse. Het praten over de oorlog is nog niet voorbij. Er staat ook nog een topoverleg op de planning van de G7. De zeven grootste economieën zijn dat en van de EU-landen. Een man uit Dordrecht die zijn ex-vriendin vermoordde... krijgt 18 jaar cel en tbs. Hij schoot haar door haar hoofd voor de ogen van haar kinderen... een dag nadat zij het had uitgemaakt. Pas na een uur belde de man zelf 112. Een bijzonder klusje voor de politie in het Gelderse Beltrum. Daar had een bestuurder van een bestelbusje zich per ongeluk in zijn auto opgesloten. De man was in de laadruimte gestapt en kwam daar vervolgens niet meer uit. Hij belde de politie om hem te bevrijden. Inmiddels is hij weer op vrije voeten. En bij het Nederlands Forensisch Instituut hebben ze een nieuw snufje. Onderzoekers kunnen nu veel nauwkeuriger vaststellen wanneer een slachtoffer van een misdrijf is overleden. Dat doen ze onder meer met speciale thermometers die ze op een lijk plakken. Nou, die buttons dat zijn uh, eh, thermobuttons. Die meten de temperatuur van eh, die locaties op de huid van het lichaam. En het oude systeem eh, werd rectaal gemeten. Dus dan moet je natuurlijk eigenlijk ja, daar ook al bij kunnen. Het tijdstip van overlijden is vaak belangrijk in een moordzaak. Dus als dat heel nauwkeurig bepaald kan worden, is dat ook makkelijker voor het politieonderzoek. Het weer volop zon, op veel plekken een graad of 19 vanmiddag. Alleen langs de kust blijft het wat koeler. Morgen begint de dag koud en op sommige plekken ook grijs. Later opnieuw overal zon en dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die niet zo heel veel vertraging veroorzaken. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je 5 minuten oponthoud voor knooppunt Holendrecht.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 Ladies first, baby, I insist I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up on that, I won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman I saw my clothes would fit I could be a better boyfriend than him I could be a better boyfriend I never would have left you alone Here on your own Glued to your phone Never would have left you alone For someone else to take you home I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up all night, I won't quit I'm gonna steal you from him I could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 Mensen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, kwetsbare systemen of bedrijfsgeheimen... kunnen niet zomaar Oekraïense vluchtelingen in huis nemen, waarschuwen werkgevers. Vluchtelingen kunnen een veiligheidsrisico vormen... doordat ze bedoeld of onbedoeld informatie zouden kunnen delen. De Belastingdienst is over drie jaar klaar voor grote veranderingen in de belastingregels. Staatssecretaris Van Rij zegt dat de computersystemen die al jaren verouderd zijn tegen die tijd op orde zijn. De NAVO stuurt meer manschappen naar de lidstaten in Oost-Europa. Dat hebben de leiders van de NAVO-landen vandaag besloten. Ook sturen ze meer wapens naar Oekraïne, zoals antitankwapens, luchtafweersystemen en drones.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 I feel your every breath as you gently whisper in my ear. If you all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole wide world to hear.